situatie is wel iets verbeterd, want in 2009 waren nog 9 op de 10 praktijklokalen onveilig. Ryan Babel moet 10.000 pond boete betalen voor een Twitterbericht. Nadat hij vorig weekend met Liverpool had verloren van Manchester United... zet hij een fotomontage op Twitter waarmee hij scheidsrechter Howard Webb belachelijk maakte.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 ook als de informatie nog vertrouwelijk is. Dat blijkt uit de documenten van Wikileaks die de NOS in bezit heeft. De Amerikaanse ambassade krijgt bijvoorbeeld de namen van terreurverdachten al te horen... terwijl de huiszoekingen nog bezig zijn. Advocaten zijn kritisch over de nauwe contacten... en zeggen dat deze informatiestroom oncontroleerbaar is. Een Tunesische oppositieleider heeft felle kritiek op het nieuwe kabinet dat vandaag is gepresenteerd. Monsef Marzouki noemt de regering van Nationale Eenheid een farce. Volgens hem zijn alle politici die Tunesië echt vertegenwoordigen door president Ben Ali verdreven. Marzouki woont zelf in Parijs. Morgen wil hij naar Tunesië terugkeren en zich kandidaat stellen voor de presidentsverkiezingen. Justitie in Italië zegt dat premier Berlusconi seks heeft gehad met minderjarige prostituees. De aanklager vraagt toestemming om enkele panden van Berlusconi te doorzoeken. Volgens justitie heeft hij de meisjes geld en gratis woonruimte gegeven in ruil voor seks. Daarvoor waren eerder nog geen aanwijzingen. Als premier is Berlusconi onschendbaar, maar als een parlementscommissie akkoord gaat kan hij toch worden vervolgd. Op driekwart van de mbo-scholen is nog steeds veel mis met de veiligheid in praktijklokalen, meldt de arbeidsinspectie. Zo waren cirkelzaagmachines niet goed af.